Michel Koenen met het NOS-journaal. De 25 veiligheidsregio's vinden het belangrijk dat de quarantaineplicht er komt... voor mensen die nauw contact hebben gehad met een coronapatiënt. Dat zegt voorzitter Bruls in het AD. Minister De Jonge stelde gisteren onder druk van de Tweede Kamer... de plicht een paar weken uit. Bruls zegt dat hij heel teleurgesteld zou zijn... als de burgemeesters geen quarantaine mogen verplichten. Dat kan nu alleen nog maar bij mensen van wie bewezen is dat ze ziek zijn... Dan is het wel een langdurige procedure via het OM en de rechter. In de Haagse Schilderswijk heeft een groep jongeren tot diep in de nacht overlast veroorzaakt. Ze gooiden met vuurwerk, stenen en eieren naar het verkeer, draaiden brandweerkranen open en stichtten brand. De ME is ingezet om de orde in de wijk te herstellen. Die werd met stenen en zwaar vuurwerk bekogeld. Na afloop hadden meerdere agenten last van oorsuizen... doordat er dicht bij hen vuurwerk was ontploft. Vier mensen zijn opgepakt. Het aantal gevangenen is voor het derde jaar op rij gestegen. Eind september vorig jaar zaten er zo'n 10.000 mensen vast. Zo'n 1100 meer dan drie jaar geleden, meldt het CBS. 95% van de gevangenen zijn mannen. Reizigers die terugkomen uit risicogebieden... die kunnen zich vanaf vandaag laten testen op Schiphol. De coronastraat daar is bedoeld voor reizigers die uit een rood of oranje gebied komen. Testen is niet verplicht. Reizigers die zich graag willen laten testen... die hoeven geen klachten te hebben en zich ook niet van tevoren aan te melden. En in Wit-Rusland zijn opnieuw duizenden mensen de straat op gegaan om te betogen tegen president Lukashenko en voor eerlijke verkiezingen. In de hoofdstad Minsk vormden de demonstranten een lange menselijke keten. Automobilisten reden toeterend rond en probeerden politieauto's te vertragen. ook in andere steden werd gedemonstreerd. De politie trad weer hard op. Het weer nog vanochtend in het zuiden. Nog kans op een enkele onweersbui.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 Vámonos a la luna, vámonos al cine, vamos a dar un beso que nunca se termina. Si quieres algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios o somos canas. Baila, baila, baila, baila, baila música pa' que esto no pare.